uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema wil in Amsterdam gaan experimenteren met preventief fouilleren. Het plan was al eerder geopperd, maar het leek na kritiek uit de gemeenteraad van de baan. Vanwege het geweld van de afgelopen tijd, zoals twee schietpartijen in Amsterdam-Zuid... wil Halsema kijken of preventief fouilleren werkt om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Ze benadrukt wel dat het geen wondermiddel is. Het kabinet maakt een eind aan de fokkerij in Nederland... vanwege de vele coronabesmettingen op die bedrijven... en de vrees dat er besmettingshaarden ontstaan. Eerder was al besloten dat de fokkerij in 2024 zou stoppen. Moet nu dus vier jaar eerder. In november worden de nertsen van hun pels ontdaan... en daarna mogen de fokkers geen nieuwe dieren meer in hun kooi zetten. Kabinet, werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over een derde steunpakket voor bedrijven. Ondernemers die problemen krijgen door de coronacrisis kunnen een beroep blijven doen op de regeling als ze meer dan 20% omzet verliezen. De zogeheten NOW-regeling en andere steunmaatregelen die op 1 oktober aflopen worden verlengd. Bedrijven die van de regeling gebruik maken krijgen nog steeds 90% van het loon vergoed, maar ze moeten wel 10% besteden aan scholing. De details van het steunpakket worden waarschijnlijk morgen bekendgemaakt. In Wit-Rusland zijn bij protesten tegen president Lukashenko tientallen binnen- en buitenlandse journalisten opgepakt. De protesten begonnen na de presidentsverkiezingen op 9 augustus, die waarschijnlijk door fraude werden gewonnen door president Lukashenko. Sindsdien zijn al tientallen journalisten aangehouden. Het weer, vanuit het zuidwesten toenemende bewolking... gevolgd door af en toe regen met in het westen kans op onweer. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Na het weekend overwegend droog met wat zon. Het blijft rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij knooppunt De Hoek 2 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht.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 De infamous String Dusters en Rise Sun. Je hebt weer twee uur country, Bluegrass, Americana en volk te goed voor mij. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. De playlist zit weer bomvol, dus gaan we heel snel door met muziek. Toby Keith en Wacky to Becky. En wie die clip niet kent, moet je er echt een keer naar kijken, want er zit zelfs een gastrolletje in van niemand meer minder dan de Willie Nelson. new one is die fijn, hè? Toby Keith en Wacky Tobacky. We gaan naar onze digitale brievenbus via info.nesforradio.nl krijgen we muziek opgestuurd vanuit Amerika van inmiddels vriendin van de show Jessica Lynn. Zij tegenwoordig Jessica Lynn Witty. En dit is haar nieuwste single, It Made Me. over Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. That. Montgomery Gentry uit 2006. Het liedje dat gaat over dat je eigenlijk niets van anderen moet aantrekken... maar gewoon lekker je eigen ding moet doen. Vind ik een hele goede uitspraak. Ehm, van 2006 gaan we naar 2017 met een nummer van het album Middle Voice. Dit is Kate Venner en Song and Dance. I was a song and dance man, fine with no plan. Those were the days. rain on the windshield, dry stalks and dead fields, the crowd from the stage. Don't wait it down. Cause no, you can't hold a candle to the band on a tear. Oh, the glow of admiration, a pit stop at a gas station. Yeah, we got out of there. Don't second guess it, you were second to none. You put your head En het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? We hebben het over de man die geboren is in Sandy Springs en wel op 21 augustus 1938. Met een zangcarrière van meer dan een halve eeuw, inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country hitlijsten, kan deze man beschouwd worden als een van de grootste countryzangers alle tijden. Zijn ouders noemden hem Kenneth Ray Rogers. Wij kennen hem beter als Kenny Rogers. in my song you'll live phrases that I rhyme are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. De zangcarrière van Rogers begint in 1956... wanneer hij zich op 17-jarige leeftijd aansluit bij de lokale rockband The Scholars. De band sluit een platencontract af en in korte tijd produceren ze twee singles... waarmee ze lokaal succes hebben. Kort daarna verlaat Rogers The Scholars voor de jazzband Bobby Doyle's Trio... om die in 1966 weer te verlaten voor de New Christie Minstrels. Een jaar later richt Rodgers samen met een aantal bandleden de First Edition op. Hun eerste hit, Conditions. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah. In 1968 verandert de band haar naam in Kenny Rogers and The First Edition. En na het eerste succes volgen in rap tempo nieuwe successen. Met singles als Ruben James, Tell It All Brother en Ruby, Don't Take Your Love to Town. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh. band verwerft nationale bekendheid en lanceert in de begin jaren 70 een eigen wekelijkse tv-show. Die heet Rolling on the River. De show is redelijk succesvol, maar de druk om samen een wekelijkse show te maken zorgt voor spanningen tussen de bandleden en luidt uiteindelijk tot het uiteenvallen van Kenny Rogers en The First Edition. Kenny besluit in 1975 een solo carrière te beginnen. En van begin af aan richt hij zich op de country muziek. De single Love Lifted Me wordt zijn eerste top 20 hit, maar met Lucille breekt hij definitief door. You picked a fine time to leave me, Lucille. With 400 children. sad this time won't heal. You picked fine time to leave me, haalt in 12 landen de eerste plaat in de hitlijsten en gaat wereldwijd ruim 5 miljoen keer over de toonbank. En wordt verkozen tot CMA Single of the Year. En Rodgers bouwt zijn succes uit met verbazend veel duetten. Onder andere Don't Fall in Love with a Dreamer met Kim Carnes, We've Got Tonight, China Easton en zelfs een heel album met Dolly Parton met grote hits als Island in the Stream. Eind jaren 70 heeft Rodgers wereldwijd meer dan 100 miljoen dollar bij elkaar gezongen aan zijn platenverkoop. Met nummer 1 zoals deze. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. 1978 wordt een nieuw succesjaar voor Rodgers wanneer hij met de single The Gambler niet alleen een grote hit heeft, maar het wordt ook een televisieserie waarin hij zelf de hoofdrol gaat spelen. The Gambler. Het wordt de langstlopende miniserie uit de filmgeschiedenis en hiermee start Rodgers zijn carrière als acteur. You got to know Know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting Na The Gambler speelde hij ook nog de hoofdrol in de serie Cowards of the County in 1981... die gebaseerd was op uiteraard zijn gelijknamige nummer 1 single uit 1980. In Nederland behaalde die single de top 40 en hij eh, kwam op de zevende plaats terecht en stond daar 9 weken in. Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. In 1983 ondertekende Rodgers een contract voor 20 miljoen dollar met platenmaatschappij RCA. Tussen 1983 en 1990 brengt Rodgers 23 top 40 singles uit en 10 top 40 albums. Vanaf die tijd gaat hij zich steeds meer ontwikkelen en bezighouden met andere dingen. Zo zet hij zijn solo-carrière op een laag pitje en heeft hij zich ontwikkeld tot een gerespecteerd fotograaf en publiceert hij korte verhalen met foto's. En hij heeft gespeeld in zijn eigen kerstmusical, The Toy Shop. Ook zong hij in 1985 in het door Quincy Jones geproduceerde We Are The World... het benefietprocent voor USA voor Afrika. Met onder andere bijvoorbeeld Michael Jackson, Antina Turner en nog veel meer. 1991 opent Rogers ook nog eens samen met Kentucky Fried Chicken topman John Brown Jr. zijn eigen Kenny Rogers Roasters restaurantketen op. He, krijgt er gelijk honger van. Tegen de tijd dat Rogers in 1999 met The Greatest opnieuw hoog in de hitlijsten staat, heeft hij zijn eigen platenmaatschappij opgericht. Dreamcatcher Entertainment. In 2001 behaalt Rodgers met Buy Me A Rose na bijna 10 jaar weer een nummer 1 hit. Drie jaar later, in 2004, brengt hij zijn ultieme album uit. Kenny Rogers Ultimate Hits met twee nieuwe nummers. We Are The Same en My World Is Over met Whitney Duncan. Ik kwam in 2011 met het christelijke album For the Love of God uit. En in eh, oktober 2012 kwam het boek uit Luck or Something Like It. Zijn bio over de ups en downs in zijn muziekcarrière. In oktober 2013 komt het album uit You Can't Make Old Friends. En is volgens Rodgers zijn meest diverse album wat ooit van hem is uitgebracht. Van dat album hebben we hier het gelijknamig duet met Dolly Parton. carrière van ruim 50 jaar heeft Kenny Rogers wereldwijd meer dan 60 top 40 hit singles gehad, waaronder zo'n 25 nummer 1 hits. In totaal mag hij 50 gouden albums in ontvangst nemen en in 2003 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame en in 2013 in de Country Music Hall of Fame. Rogers woonde met zijn vijfde vrouw Wanda Miller, met wie hij in 1997 trouwde op een 1200 hectare groot landgoed in Colbert in de Amerikaanse staat Georgia. De countryzanger had vijf kinderen onder wie Kenny Rogers Jr. die ook zingt en hij overleed dit jaar op 81-jarige leeftijd in zijn woning in Sandy Springs in Georgia. Voor het hele nummer van deze week gaan we naar een eh, nummer wat eh, ook grote inspiratie was voor onze eigen André Hazes. In het kader beter goed gejat als slecht verzonnen, maar het origineel vind ik persoonlijk dan toch veel mooier. Onze Nashville Legend van deze week, Kenny Rogers. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dit is She Believes in Me. I stay out late at night and play my songs And sometimes all the nights can be so long And it's good when I finally make it home without the light. And quietly she says, How was your night? And I come to her and say, It was alright. And I hold her tight. And she she was my girl. I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night if my song is right, I will find a way, find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like secret friend, and there's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up. well is true. information or just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show. This is a brand new country single on Nashville. It never should have happened. How did it get so far? Hopeless in the first place. Now look where we are. I will hold my breath, hoping this will last. Every second could be the last. break what we have. versie van Dancing in the Headlights van The Young River. Gloedje nieuw hier bij de National Radio Show. ik moet eerlijk bekennen dat deze versie van dit nummer eigenlijk mooier vindt dan degene met de technische snufjes. Maar de muziek van The Young River blijft sowieso leuk. En er komt hele nieuwe muziek aan. Dus eh, hou ze in de gaten. Hè? En hou natuurlijk de National Radio Show in de gaten. Want daar ga ik dan vast weer voorbij horen komen. Ehm, muziek nu van eh, Luke Bryan. Eh, hij gaat natuurlijk weer American Idol doen. En ehm, hij maakt natuurlijk heel veel leuke muziek. En hij was vrij recent was hij ook nog op Facebook te vinden met allerlei leuke livestreams. Dit is Kick the Dust Up. Kick the Dust Up. Kick the dust up. it's a farm farming town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, backing up a two-lane road. slap around. That sun up high goes down. And then it's on, come on, girl, kick it on back. Z71 like a Cadillac. <laughs> we Stop van Luke Bryan. Het is tijd geworden voor onze maandartiest George Strait. Het nummer wat je zo gaat horen werd in 1988 genomineerd voor een Grammy. En een versie van dit nummer werd ook gezongen door Sanger D. Shaver. Dat is een van de schrijvers van dit nummer in de film Roadhouse. Ook werd het nummer gebruikt in het videospel Grand Theft Auto San Andreas. En noemde zelfs rapper Drake dit liedje in een van zijn nummers. Dus je kan met recht zeggen dat George Strait wel heel erg bekend is in alle muzieksoorten. Dit dit is All My Exes Live in Texas. Dit is de Nashville Maandartiest. All my exes live in Texas. And Texas is a place I dearly love. And Dimples, who now lives in temples, got the law looking for me. All my exes live in Texas. And Texas is a place I didn't love to be. meditation. I go there each night, but I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas, and Texas is a place. been rumored that I died. dat was onze maandartiest George Strait. En in het tweede uur gooi je uiteraard ook weer een nummer van hem voorbij komen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgende maandartiest? Mag je ons dat altijd laten weten. Via e-mail info at of anders een voicemail, sms of whatsappje naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Gaan we verder met de nieuwe single van Alicia Nugent. Dit is They Don't Make make them like my daddy anymore. Born in Pollock, Louisiana in 1945, he was just a teenage school all we needed. Cause we never radio show. Hearts and Your Kiss Makes My Heat Meltdown. Americana hier bij de Nashville Radio Show. Het is tijd geworden voor het Spotlight album. En daarvoor gaan we naar 1969 met het debuut solo album van Linda Ronstadt. Ze maakte met dit album een draai van folkmuziek naar meer country en rockmuziek. Op het album staan een aantal covers. Zo hoor je zo The Only Mama That Walk The Line. En dat is eigenlijk een nummer wat oorspronkelijk werd gezongen door Jim Alley, maar bekend werd gemaakt door Waylon Jennings. Daarna Silver Threads en Golden Needles, wat eigenlijk van de Springfield was, maar dat natuurlijk natuurlijk door Wanda Jackson tot een nummer heen niet werd gezongen. Dus twee nummers van het album Handsome Homegrown. Dit is Linda Ronstadt. Dit is het Nashville Spotlight album. Well, everybody knows you've been stepping on my toes and I'm getting pretty tired of it. I wanna hit you on the head with a pan of cornbread if you had any sense you quit. Cause ever since I was a little bitty teeny girl, I said walk the line Spotlight album. I don't want your lonely mansions with a tear in every room. All I want the love you promised beneath the halo moon. But you think I should be happy with your contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from a a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse lightning still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all. to a crawfish bowl. Stonewashed jeans while you're changing the oil. When you find yourself dating the bridesmaid's ex, you accidentally bring him to the wedding. Whoops. If you pour yourself a Merlot to go, you dip your fries and you catch up on a bumpy road. You spill the beans to your mama's sister, got knocked up in a truck at the 7 Eleven. Don't sweat it.